uur. Morat El-Wakili met het NOS-journaal. Sinds 2012 zijn wereldwijd elk jaar meer mensen hun huis ontvlucht... om te ontkomen aan oorlog, vervolging en ander geweld. Inmiddels zijn er 100 miljoen ontheemden. Nooit eerder was dat aantal zo hoog, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het gaat dan in de meeste gevallen om mensen die binnen de eigen landsgrenzen... een veilig heenkomen hebben gezocht. Er braken in de laatste jaren nieuwe conflicten uit... en verschillende oude conflicten leiden weer op, zoals Zuid-Soedan en Myanmar. Bij de zoektocht naar een vermiste Britse journalist en zijn Braziliaans reisgezel zijn menselijke resten gevonden, zegt de Braziliaanse minister van Justitie op Twitter. Of het gaat om de vermiste mannen moet forensisch onderzoek uitwijzen. Een van de twee verdachten die voor de verdwijning zijn opgepakt heeft de politie gewezen op de vindplaats. De verdachte heeft bekend verantwoordelijk te zijn. De menselijke resten moeten nog wel officieel geïdentificeerd worden. Dat gebeurt in samenspraak met Interpol. Het deel van een straat in Washington D.C. waaraan de ambassade van Saudi-Arabië ligt... is hernoemd naar de vermoorde journalist Jamal Khashoggi. Bij de onthulling van het straatnaambordje waren mensenrechtenactivisten aanwezig. Ook werd een verklaring voorgelezen van Hatice Cengiz, de verloofde van Khashoggi. Daarin bekritiseerde zij de beslissing van president Biden... om komende maand naar Saoedi-Arabië te reizen... om daar waarschijnlijk kroonprins Mohammed bin Salman te ontmoeten. Melbourne blijft tot en met 2035 jaarlijks gastheer van een Formule 1-race... De Australische stad heeft het tot 2025 lopende Formule 1-contract met 10 jaar verlengd. De Grand Prix van Australië wordt al sinds 1996 in Melbourne gereden. Max Verstappen kwam in zes races op Albert Park nooit verder dan de derde plaats in 2016. En dan het weer. Het is vannacht helder en de temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is het zonnig en droog en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. van mij. Ik heb ze al besteld. 3, drie, vier bier, geen water.